Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De vijand tijdens de rellen bij de Kuip een stalen balk naar de politie gooide, is veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. In totaal stonden vandaag vijf mannen terecht wegens een betrokkenheid bij de bestorming van het Maasgebouw in september, waarbij een politieagent hun pistool trok om zichzelf te beschermen. Twee andere verdachten kregen lagere straffen, de vierde werd door de Rotterdamse politierechter vrijgesproken en de zaak tegen de vijfde moet verder worden onderzocht. In totaal zijn er 32 verdachten. De meeste ouders die aangifte hebben gedaan tegen oud-directeur Drent van kinderdagverblijf Het Hofnarretje begrijpen niet waarom de man niet wordt vervolgd. Volgens hen, hun advocaat, vinden ze dat er geen goed onderzoek is gedaan naar zijn rol bij het misbruik van Robert M. die op het Hofnarretje werkte. Het besluit om Drent niet te vervolgen voor betrokkenheid bij het misbruik werd eerder vandaag bekendgemaakt. De rente op vijf Belgische staatsleningen is gestegen tot boven de 5%. Beleggers zijn teleurgesteld over het mislukken van de regeringsonderhandelingen in België. De Europese Commissie heeft België gewaarschuwd dat het land voor half december zijn begroting voor volgend jaar moet indienen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Op de A58 bij Oorschot is een ongeluk gebeurd met een tankwagen die vol zit met biodiesel. De wagen kwam rond twee uur vanmiddag in botsing met een andere auto en kwam daardoor in de middenberm terecht. Drie mensen raakten licht gewond en zijn ter plekke behandeld. De tankwagen uit Oostenrijk lekt geen diesel. De snelweg is door het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Inmiddels zijn wel de vluchtstroken geopend om automobilisten erdoor te laten. De verwachting is dat de A58 nog de hele avondspits dicht blijft vanwege het wegtakelen van de wagen. Het weer. Vanavond in het noorden nog mist. In het zuiden nevig met kans op mistbanken. De minimumtemperatuur ligt in Groningen rond het vriespunt. Aan zee blijft het vanavond de graad of 5. Morgen bewolkt met soms lichte regen. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Knopenburgerveen en Wassenaar. De A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venlo en Maasbracht. Tot zover de verkeers... Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 It's a party going on now, what you gonna do? So grab your partner, do-si-do. If you don't know who it is, it's Coolio. Slide, slide, but that's the I got something brand new for the. Get your woman on the floor.